Dit van der Linde met het NOS-journaal. Iran zegt dat schepen die een link hebben met de VS of Israël... niet door de straat van Hormuz mogen varen. Andere niet-vijandige schepen zouden wel door mogen varen... meldt de Britse zakenkrant de Financial Times. Sinds het begin van de oorlog blokkeert Iran de belangrijke zeestraat... waardoor nu zo'n 2 miljoen vaten olie per dag er doorheen gaan... in plaats van zo'n 20 miljoen voor de oorlog. De Tweede Kamer vindt dat de aandacht voor de oorlog in Oekraïne niet mag verslappen door de oorlog in het Midden-Oosten. De partijen hebben wel grote zorgen over hoe Europa en ook ons land de financiële middelen kunnen blijven inzetten om Oekraïne te blijven steunen nu de oorlog al vier jaar duurt. President Zelensky zei dat een recente aanval van Rusland laat zien dat Poetin niet van plan is om de oorlog te beëindigen. Er werden gisteren overdag zo'n 500 drones op Oekraïne afgestuurd. Justitie in Frankrijk is een onderzoek gestart naar de oud-directeur van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid en marteling van migranten door mee te helpen bij zogenoemde pushbacks. Daarbij werden migranten die over de Middellandse Zee naar de EU probeerden te komen met geweld teruggestuurd. De Franse mensenrechtenorganisatie deed in 2024 aangifte tegen de baas van Frontex. De organisatie zei dat hij jarenlang Griekenland en Libië had geholpen bij de pushbacks. Honderden supporters van Cambuur hebben vannacht de spelersbus onthaald in Leeuwarden. De Friese club won gisteravond met 2-4 van FC en keert terug naar de eredivisie. Volgens Omroep Friesland kwamen de spelers rond kwart voor twee aan bij het Kooi-stadion... waar vuurwerk werd afgestoken. Het weer, er trekken buien over het land met zware windstoten. In meerdere provincies is code geel van kracht vanwege de wind. Overdag gaat regen en wind wat liggen. Het wordt 9 graden met later op de dag opnieuw veel buien.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 Tell all the the girls them Make them worry and make them sweat. Hey, me tell you Mind how you walk and mind how you step. grateful you get you get. them make them life get wrecked. Hey, the things Fix up yourself and come over here. we you know we go clear. Explosion like we are nuclear. Tell all the bad boy them we no care. We no here. Heard that to let your feel show It's the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now.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 Asam, halum, gilum, dasa, nia, gulum, lulum, Elektrika, salsa. Oh, elektrika, salsa. Yeah. Elektrika, salsa. Oh, yeah. baba. Salzer. Oh, Elektriker, Salzer. I don't know how you do it. Making love out of nothing at all. van Zandvoort. Dit is ZFM.